Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte laat zijn koppie niet hangen. Vannacht kreeg hij het flink te verduren in een pittig debat. Hij werd bijna weggestuurd door de Kamer vanwege al het gedoe rond de formatie. D66 en het CDA dienden een motie van afkeuring tegen hem in. Maar ondanks dat gaat hij door en bekijkt hij nu hoe, hoe het verder moet, zegt hij tegen een verslaggever van RTL Nieuws. Is samenwerking met D66, met het CDA, met de ChristenUnie nog mogelijk? Dat zullen we allemaal moeten bekijken. Eh, maar ik denk dat iedereen ook voelt dat uiteindelijk dit land in zo'n ernstige crisis waar we nu in zitten met corona en ook de economische gevolgen en de gevolgen in de samenleving, dat ook belangrijk is dat er weer een kabinet komt. Rutte kwam onder vuur te liggen nadat bleek dat hij degene was die de naam van Pieter Omtzigt had genoemd in het gesprek met de verkenners. Terwijl hij eerder zei dat hij dat niet had gedaan. Ook in Nederland is iemand overleden na een prik met AstraZeneca. De vrouw om wie het gaat kreeg een longembolie en een tekort aan bloedplaatjes. Dat is een zeldzame combi die in Nederland in ieder geval vijf keer is voorgekomen na een prik met het AstraZeneca-vaccin. Eerder stopten verschillende landen al tijdelijk met het vaccin, maar het vaccineren is weer begonnen nadat experts zeiden dat het veilig was. We weten ook nog niet of het een iets met het ander te maken heeft. Zeldzaam is het sowieso, want alleen al in Nederland zijn 400.000 AstraZeneca-prikken gezet. En nu je door corona niet ver weg op vakantie kunt, kopen steeds meer mensen een boot. Deze havenmeester, CQ-camping-eigenaar, CQ-bootjesverkoper in Uitgeest in Noord-Holland heeft het lekker druk. Je kunt echt zien dat mensen minder naar het buitenland gaan en de vertier meer in, eh, in, Nederland, eh, in Nederland zoeken. De familie Leiting is een van die bootfamilies. Ze hebben een zeilboot gescoord voor vakantie in eigen land. Ja, we willen gewoon elk mooie dag willen we gewoon meepikken. En op het moment dat het eh, weer kan, de boot opstappen en gaan. En die bootjes die raken intussen op. Ja, het enige eh, wat nog te koop is, is, eh, ja, is dit, eh, dit lekker rubberbootje. Er mag op geboden worden. Krijg je het weer nog. Vanavond kans op een spatje regen en het koelt af tot 2 graden. Dit weekend begint zonnig, maar er zijn ook veel wolken. Het blijft fris rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat een korte file op de A7 richting Friesland bij Den Hoever 3 kilometer.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 once again destruction, whether inflation or globalization. Fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me. You and your sister be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Certain things can't be hid Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, mama it'll be alright When daddy comes home Tonight There's a long strange weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solarway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar wave sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome inaction.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 Veel vakantieparken zijn met Pasen bijna volgeboekt, ondanks corona. Belangenorganisatie Hiswa Rekron zegt dat Belgen en Duitsers ontbreken... maar dat hun plek vaak wordt opgevuld door Nederlanders. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 10 uur bijna 7300 nieuwe positieve coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 550 minder dan gisteren en ook minder dan het weekgemiddelde. Nederlandse koopvaardijschepen in de Golf van Aden mogen vanaf volgend jaar particuliere gewapende beveiligers aan boord hebben. Die moeten de schepen in het water tussen Jemen en Somalië beschermen tegen piraten.